Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Biden geeft rond half twee onze tijd een persconferentie over een actie in Afghanistan. De VS zou in Kabul de leider van terreurbeweging Al-Qaeda hebben gedood, meldt persbureau Reuters. Ayman al-Zawahiri was de opvolger van Osama Bin Laden, die eveneens door de VS werd geliquideerd. Vijf jaar geleden werd ook de nummer twee van Al-Qaeda gedoopt met een drone bij, de aanval in, bij een aanval in de buurt van de Syrische stad Idlib. China blijft druk op de VS uitvoeren om Taiwan over te slaan. Tijdens de Aziëreis van Nancy Pelosi, de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Volgens Taiwanese media zal ze het eiland morgen bezoeken. Mocht het ook echt gebeuren, dan zal het Chinese leger niet stil blijven zitten. Waarschuwde een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken vanmorgen. China beschouwt het eiland als afvallige provincie. Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken roept China op om verantwoordelijk te handelen... mocht het bezoek toch doorgaan. Na twee weken van demonstraties in Suriname heeft president Santokki toezeggingen gedaan aan de betogers. Die willen onder meer dat de vriendjespolitiek wordt aangepakt. Santokki belooft nu dat ambtenaren niet te veel verschillende overheidsfuncties meer mogen hebben. En ook worden er tijdelijk geen bouwgronden meer uitgegeven bij een bepaald bouwproject... om te kijken of de toewijzing wel eerlijk is gegaan. Na een internationale duivenwedstrijd in, Zuid in de Zuid-Franse stad Narbonne afgelopen vrijdag zijn 20.000 duiven zoek. Waarschijnlijk zijn ze gedesoriënteerd geraakt door een onweersbui. Duivenmelkers vrezen een grote strop. In de branche gaan miljoenen om. Aan de wedstrijd namen zo'n 26.000 duiven deel, waarvan een aanzienlijk deel van Belgische duivenmelkers. De Belgische duivenmond is teleurgesteld in de wedstrijdorganisatie. De organisatie hield volgens de bond geen rekening met de weersverwachtingen in het gebied. Het weer, vannacht is het helder, koelt het af naar 11 tot 16 graden. Morgen is het vooral in het noordwesten bewolkt. Er kan er ook wat regen vallen. In de rest van het land is het vrij zonnig en het wordt maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort. Nergens anders hoort u de muziek hard. Maar wel bij Play It Loud op ZFM Zandvoort. welkom terug bij het tweede uur van deze feestelijke aflevering van Play It Loud. Het is nu middernacht, dus nu ben ik officieel niet meerjarig. Maar ik zal het laatste uur toch nog feestelijk met jullie afsluiten. Bedankt jullie eh, dat jullie nog steeds luisteren. We zijn in het eh, we zijn het in ieder geval lekker begonnen... dankzij de Schotse piratenvrienden van Hailstorm... en het nummer PRRTI. Oftewel Party van het meest recente album... Seventh Rum of a Seventh Rum... dat vorig jaar is verschenen. Ze hadden tijdens de coronapandemie en lockdown... mooi de tijd om de gekste piratenmuziek eh, te maken. En ze kwamen uiteindelijk met hun meest serieuze album tot nog toe. Maar de echte fans komen natuurlijk nog altijd aan hun trekken... als het gaat om heerlijke eelstormachtige nummers... zoals jullie hoorden in PRRTI. De sfeer zit er vanavond in ieder geval goed in. Ondanks de techniekfoutjes eh, eh, in het eerste uur. Maar we houden hier gewoon even lekker vast, deze partysfeer. Dat eh, gaat lekker met de band KISS. Die vorige week donderdag 21 juli nog hun afscheids concert gaven in de Ziggo Dome. Ik was er helaas niet bij, maar volgens mij was het een mooi feestje. Vanavond draai ik Rock and Roll All Night van het album Dress the Kill uit 1975... dat voor de, eh, voor de band het lied werd en een ode was aan de rock and roll lifestyle. Alleen maakte Gene Simmons duidelijk dat drugs en alcohol niet thuis worden in hun rock and roll lifestyle. Paul Stanley was het daar ook mee eens en vertelde dat het nummer eerder een feestlied is... dan high, stoned of dronken worden. We kennen natuurlijk allemaal wel de tekst I Wanna Rock and Roll All Night and Party Every Day. Toch, Louis? Oh, Lois, here comes the best part. I wanna rock and roll all night. And have a wonderful time. Is that it? Oh, no, no, it's a... And something, something all day. Right? Oh man, I've lost all faith in mankind. Music is dead to me now. Hey, now's our chance! Let's do it! Ugly boy, is that a Chattanooga choo-choo? Track 29, hey can you give me a shine? some mutual. Okay, bitches, Weezer and it's Weezy, Upside down MTV. Please don't shoot me down because I'm an endangered species. It's the days of our lives, but my night just started. I pray the killer doesn't take the life out the party. Tot slot Weezer met I Can't Stop Partying. Maar dat hoeft natuurlijk niet, want we gaan nog wel even door vanavond. En dat lukt altijd wel met de vrolijke gitaarrock van Weezer. En ditmaal hebben ze er een lekker R&B-randje aan toegevoegd... dankzij Jermaine Dupri, die de tekst ook deels voor zijn rekening nam. Ook zanger, uh, had zanger Cuomo Lil Wayne gevraagd een deuntje te rappen op het nummer... Hij vertelde aan MTV News dat Weezer altijd op zoek is naar nieuwe toevoegingen aan hun muziek. Lil Wayne rapte een couplet dat eh, over het niet kunnen stoppen met het mixen van drugs en alcohol. En zo zorgde hij voor een donker randje achter dit eh, nummer. De boodschap was dus ook dat het niet stoppen eh, met feesten... en gebruik van alcohol en drugs schade aan je lichaam kunnen toebrengen. Drugs are bad. You shouldn't do drugs. if you do them, you're bad. Because drugs are bad, okay? It's a bad thing to do drugs, so don't be bad. doing drugs. Ja, dadelijk, Mr. Mackie, dankjewel. Drugs are bad. Ja, we weten het. we houden het feest netjes en we houden het beschaafd bij één biertje. Dus proost. Die heb ik al op trouwens. Eh, dat ACDC ook wel van een feestje houdt, weten we ongetwijfeld allemaal. En helemaal na het horen van de volgende plaat, Play Ball, van het album Rocker Bust uit 2014. De titel refereert ook naar een term uit de honkbalsport en werd gebruikt voor een promotietrailer voor TBS American League Baseball Playoffs. Maar in hun geval betekent het eigenlijk party hard and a lot of booze. met je 41ste verjaardag. Groetjes, Angela. Ja, wat lief. Dankjewel, Angela. En nou is het easy. Met Playball draaide ik Poison klassieker Nothing But A Good Time uit 1988... van het tweede en meest succesvolle album Open Up and Say Ah. Hierop vinden we ook hun allergrootste nummer 1 hit Every Rose Has Its Thorn. Maar ook Fallen Angel en Your Mama Don't Dance. Het verhaal achter dit nummer is dat we naast het harde werken wat we doen... ook graag genieten van het leven en niets anders dan een leuke tijd hebben. We willen immers niets, niets doen en depressief worden dankzij ons werk. Het was ook precies waar Poison voor stond. Ze schreven het voor de normale hardwerkende middenklasser... en hadden zelf ook weinig geld en leefden in een oud huis. Ze hadden alleen allemaal een baan naast hun muziekcarrière... zodat ze hun instrumenten en dergelijke konden kopen. Muziek was hun manier aan het eind van de dag om te ontsnappen van de dagelijkse sleur... en hun beloning na het harde werken. Een mooie boodschap dus. Ook al heb je het niet breed, moet je het soms gewoon even breed laten hangen. Het leven bestaat tenslotte niet alleen uit hard werken, maar ook genieten. En dat kan een feestje zijn of gewoon lekker eten met goed gezelschap. En bij een feestje hoort uiteraard ook taart en hapjes. Dus nodigen, nodigen we Warrant uit voor vanavond... die voor mij een heerlijk stuk kersentaart komen brengen. Al gaat de tekst uiteraard niet over een kersentaart... maar heeft het meer een seksuele ondertoon. Een nummer was in 20 minuten geschreven... en de zanger Janie Lane had de grootste lol toen hij het op papier zette... en om het nummer te zingen. Hij noemde het een zegen, maar ook een vloek. Niet iedereen was van het nummer gecharmeerd vanwege de dubbele betekenis erachter. En ook de titel liep uit de hand. Het album kreeg dezelfde titel, was het eerste, eh, was de eerste video... en toen was het ook constant Sherry Pie dit en Sherry Pie dat. Ach ja, we Sherry Pie hem er zomaar in dan. Maar eerst... Oh, Stewie and Brian, you're just in time for pie. Did somebody say pie? It's a wonderful day for pie. You can ask all the birds in the sky, and they'll tell you real sweet with a musical tweet. It's a wonderful day for pie. For pie. For pie. For pie. For pie is wonderful, Brian. Oh, let's live in this universe. Gosh, it's pretty intoxicating, isn't it? I want to hear more music about pie. It's a wonderful day for pie, and it smells a lot better than I. <laughs> Everyone in the house, and this Adam West mouse, the bees making honey, this Tom Tucker bunny. We all sing with glee, cause we all agree it's a wonderful want a nice shiny red apple to put in that pie? No! Brian, we could spend the rest of our lives here. It's perfect. Sounds good to me. Doesn't seem to be a thing wrong with this place. Hello, everybody. Yeah! En je hoorde nou Warren's grootste hit Cherry Pie, een van de meest recente singles van de band Pain. Opgericht door Pieter Techtren, bekend van Hypocrisy. Getiteld Party in My Head. Het was de eerste track release in vijf jaar... en laat een heerlijke mix van jaren 80 synthesizer muziek... met electro en metal horen, waar de band bekend om staat. Peter Techtren zei het volgende over het nummer. I decided to write a song about all the bullshit from the last year of Lock Up and people's struggle, including my own, to adapt new, to the new way of life. Suddenly all of us had to deal with our inner selves in our secluded new life. So this is a cheer up song for people. Each of us has our own party in our head. Musically, it's a hell of a party song. I can't wait to play it live. Het wachten is nu op een nieuw album van deze band Pain. En dit was in ieder geval een lekker voorproefje voor wat nog gaat komen. Het volgende nummer is ook een lekkere mix van topmuzikanten samen in één nummer. Tom Morello kennen we natuurlijk allemaal van de band Rage Against the Machine en ook Audioslave. Maar hij heeft ook een solo-project genaamd The Night Watchman, waar ik zelf minder bekend mee was. Maar daar komt nu verandering in. Samen met Bring Me The Horizon bracht hij vorig jaar Let's Get This Party Started uit, afkomstig van het album The Atlas Underground Fire. En de titel zegt al genoeg, al zijn we het feestje al lang begonnen. Alright, you motherfuckers. Let's times Okay, now everybody take out your junior camper's pocket knives. Hmm? You guys get to play with knives? Oh, cool. A spork. Don't hurt me. Oop, sorry, Bart. That's a netty no no. You're not allowed to handle a pocket knife till you read this booklet on knife safety and pass a test. Ah, who needs a cruddy knife anyway? Knives are boring. Whoa! When I say put your beer on a coaster, I mean it. You call that a knife? This is a knife. Ooh, down I go. Ooh. Hmm. Oh, hi, Bart. I'd gladly share these sweet cookies with you if only you would help me remove this ribbon. Here's a knife. Oh, thank you. Now let's all share the goodness. Share this. <laughs> Oh. oh. oh. This man's appendix is about to burst. Luckily, I have my trusty pocket knife. Stand back! Thank you, Dr. Hibbert. Don't thank me. Thank the knife. Oh, seems like everywhere I look, people are enjoying knives. Don't do what Donnie Don't does. They could have made this clearer. Oh, they won't let you have any fun. Well, if it isn't the leader of the Wiener Patrol boning up on his nerd lessons. Homer, oh, you should be more supportive. You're right, Marge. Good work, boy. Hmm. Egghead likes his bookie walk. Homer! Just a natuurlijk met Knife Party van het White Pony album uit 2000. Een nummer en de titel waren geïnspireerd op een feestje dat de band hield... in een tourbus, eh, tourbus waar iedereen een mes had van drummer Abe Cunningham's collectie... en waarmee ze rond de bus dansten. Gino Marino bedacht een denkbeeldig scenario voor een geheime messenclub... waar mensen hun erotische fantasieën konden uiten. Een soort van Ice White Shuddy Day noemde Marino het. Dat soort eh, feestjes zullen ongetwijfeld bestaan. Maar wij feesten gewoon nog even door en de tijd verstrijkt snel als je het naar je zin hebt. Volgens Quiet Riot feesten we zelfs de hele nacht door. En in de jaren 80 wisten ze wel hoe ze een feestje moesten bouwen. Te zien aan de videoclip van Party All Night uit 1984 van hun album Condition Critical... die iets minder goed werd ontvangen dan hun voorganger Mental Health. Ook Party All Night gaat over een feestje dat flink uit de hand loopt. Let's check it out. Quiet Riot draaide ik Judas Priest met Living After Midnight... van het succesalbum British Steel uit 1980. En verscheen ook als single. Het nummer gaat over het nachtelijke leven van een rockster... Eh, die s'nachts om 1 uur naar een stad rijdt om tot zonsopkomst te rocken. De titel van het nummer ontstond spontaan nadat de nachtrust van zanger Rob Halford... Eh, eh, ruw werd verstoord door Glenn Tipton... die om 4 uur s'nachts zijn gitaarriffs aan het oefenen was. En op dat moment verbleven ze in Tittenhurst Park. <laughs> Een landgoed dat ooit in het bezit was van John Lennon en waar hij Imagine opnam. Ehm, eh, eh, ja, en waar ze bezig waren aan de opnames voor een album British Steel. Halford sliep in een kamer boven de grote ruimte waar ze al hun sessies deden en werd daardoor wakker gehouden. Hij liep vervolgens naar beneden om te vragen of het zachter kon... en zei vervolgens, you're living after midnight down here. You are where eh, you are. Waarop Tipton antwoordde dat dat wel een hele goede titel was voor een nummer. Uiteindelijk schreef Helford die dag de tekst die best wel vaag waren. Hij beschreef wat hij zowel doet midden in de nacht, zoals op zijn motorrijden... dat hij loaded is en Love Until the Morning. Er werden alleen geen precieze details gegeven, dus liet hij de fans dat zelf invullen. We zijn alweer bijna aangekomen aan het eh, eind van ons feestje. Tijd gaat snel als je het naar je zin hebt. Maar niet voor we nog een volledig toepasselijk blokje hebben gedraaid... om het feest af te sluiten. En die eer laat ik vanavond over aan de hardrockband Tesla uit Sacramento. En eh, met een toepasselijke party is over van het tweede album The Great Radio Controversy uit 1989. De band is vernoemd naar de Servische ingenieur... Uh, Nikola Tesla, die naar verluidt de uitvinder was van de radio. Terwijl de Italiaan Guglielmo Marconi met de eerstreek en bekend staat dat deze titel en, eh, te hebben. In het prachtige artwork van dit album staat dit verhaal afgebeeld. This party is over. de band Prophets of Rage... bestaan uit leden van Rage Against the Machine, Cypress Hill en Public Enemy met The Party's Over. Hierna hoor je Tesla dus, die ik eh, aanvankelijk als eerste zou gaan draaien. Maar ik draai die deze eventjes, dat maakt niet uit. Dit was het eerste originele nummer van de band dat uitkwam van hun gelijknamige debuut-EP... en laat ondanks de feestelijke titel juist een politieke boodschap horen. Maar in ons geval sluit het prima aan op het eind van mijn feest... En dan ga ik eh, zo direct dus Tesla draaien. En mijn verjaardagsuitzending zit er dus weer op. Ik heb het ontzettend gezellig gehad. Eh, ondanks dat het niet helemaal soepeltjes verliep het laatste uur in het eerste uur bedoel ik, sorry. En het tweede uur ging het wel wat beter gelukkig. En eh, het was mij een groot plezier om jullie weer heerlijke feestplaten te draaien. Maar we hebben nog één kort nummertje, want de tijd zit er bijna op. Dus hier komt hij dus. Volgende week eh, nieuw thema, maandag 8 augustus. En dan aansluitend op het thema van vanavond. Dus luister dan weer naar Play It Loud. Maar hier is Tesla dus, als afsluiter. Bedankt. En tot volgende week. I know that we've gotta find something new.